1 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland is opgeschrikt door een aardbeving... die volgens de Amerikaanse geologische dienst een kracht had van 7,4. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het epicentrum van de beving lag in de oceaan op 10 kilometer diepte... en zo'n 90 kilometer uit de kust van Christchurch. Die stad werd vijf jaar geleden ook getroffen door een aardbeving. Toen kwamen er 185 mensen om het leven. NAVO-topman Stoltenberg waarschuwt de nieuwe Amerikaanse president Trump dat hij het belang van de NAVO niet moet onderschatten. We moeten niet allemaal onze eigen koers varen. Dat geldt voor Europa en de VS, zegt Stoltenberg in de Britse krant The Observer. De NAVO-topman is het met Trump eens dat de lidstaten meer geld moeten besteden aan defensie. De Franse president Hollande heeft in Parijs gedenktekens onthuld op plekken waar een jaar geleden aanslagen werden gepleegd. Bij onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan zijn plaquettes met namen geplaatst. Bij de terreuraanslagen kwamen vorig jaar 130 mensen om het leven. Justitie in Zuid-Korea onderzoekt of president Park in een corruptieschandaal fouten heeft gemaakt. Park wordt deze week ondervraagd. Het schandaal draait om een vriendin van Park. Die zou zich hebben bemoeid met de benoeming van ministers en andere staatszaken. De vriendin werd vorige week gearresteerd. Gisteren betoogden 200.000 Zuid-Koreanen voor het aftreden van Park. Dat was het grootste protest in Zuid-Korea in acht jaar tijd. En in Colombia hebben de regering en de FARC een nieuw vredesakkoord gesloten. Het vorige akkoord werd in een referendum door de bevolking weggestemd. Volgens Colombia zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de berechting van FARC-rebellen die worden verdacht van oorlogsmisdaden.